Ik ben nergens zonder jou. Waar ben jij, waar ben jij? Wat een dag, wat een licht. En wat een lach op jouw gezicht. Oh daar, oh, daar ben jij, oh daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer.